en Duitsers. Het aantal Italianen, Spanjaarden en Japanners liep. In Florida is de Amerikaanse ex-bokser en bokstrainer Angelo Dundee overleden. Hij werkte als trainer en verzorger met 15 wereldkampioenen, onder Muhammad Ali en George Foreman. Tijdens vrijwel de hele carrière van Muhammad Ali zat Dundee in de hoek van de ring klaar om de bokser op te lappen en te coachen. Angelo Dundee is 90 jaar geworden. Het weer matige tot lokaal strenge vorst. In het Waddengebied kans op wat sneeuw. Daarna zonnig, temperaturen tussen min 3 en min 6. Dit was het NOS. Dit is Dens Mooi van de ANWB. Er staan nu geen files, dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. De A27 staan ze tussen Almere en Utrecht en op de A37 worden gecontroleerd tussen Hogeveen en de grensovergang met Duitsland, vlakbij Emmen. Het KLP kan ook op andere plekken controleren, want niet alle snelheidscontroles worden van tevoren aangekondigd.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 Volgens de laatste berichten zijn 28 mensen uit het water gered. De veerboot gaf een noodsignaal af voordat hij in slecht weer van de radar verdween. Vier schepen en twee helikopters zijn betrokken bij een reddingsoperatie. Het dodental van de voetbalrellen van gisteravond in Egypte is opgelopen tot 74. Er zijn zo'n 250 gewonden. Na afloop van een wedstrijd in de stad Port Said stormden fans van het winnende team het veld op... en joegen ze achter spelers, technische staf en fans van de tegenstander aan... Zo'n 50 mensen zijn gearresteerd. De sociale netwerksite Facebook gaat naar de beurs. Het Amerikaanse bedrijf hoopt 5 miljard dollar op te halen. De waarde van Facebook wordt geschat op 100 miljard. Dat is ongeveer evenveel als McDonald's. Door de geplande beursgang heeft Facebook voor het eerst financiële cijfers bekendgemaakt. Zo is nu duidelijk dat het bedrijf vorig jaar 670 miljoen dollar winst heeft gemaakt. De Amerikaanse vrouw krijgt een schadevergoeding omdat haar auto niet zo zuinig rijdt als de fabrikant had beloofd. Haar hybride Honda Civic zou 1 op 21 rijden, maar in het stadsverkeer en als de airco aanstaat rijdt hij 1 op 12. Als ik dat had geweten had ik een andere auto genomen, zei de vrouw tegen de rechter in Los Angeles, die een schadevergoeding toekende van bijna 10.000 dollar. Nederland is vorig jaar bezocht door een recordaantal van 11,3 miljoen buitenlandse toeristen. Er kwamen dankzij het mooie voorjaars- en najaarsweer vooral